Door Almegens met het NOS-journaal. In de plaats Vasilkiev, op zo'n 20 kilometer van Kiev... wordt volgens Oekraïnse media nog altijd zwaar gevochten om een luchtmachtbasis. diezelfde stad is bij Russische bombardementen een brandstofdepot geëxplodeerd en in brand gevlogen. Vanwege de zware beschietingen zou de brandweer niet dichtbij genoeg kunnen komen om het vuur te blussen. In Kharkov, in het oosten van Oekraïne, zijn vannacht zware gevechten en bombardementen gemeld. Daar zouden Russen troepen, een, Russische troepen een gaspijpleiding hebben opgeblazen. In het algemeen zijn er in Oekraïne afgelopen nacht minder explosies en beschietingen gemeld dan in de nacht ervoor. In Oekraïne zijn tot nu toe minstens 64 eh, burgers gedood, melden de Verenigde Naties. Ook zijn de afgelopen dagen zeker 240 mensen gewond geraakt. De werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk veel hoger maar niet alle meldingen van burgerdoden kunnen worden bevestigd. Naar schatting honderdduizenden mensen zitten zonder water of elektriciteit als gevolg van het geweld. Ruim 150.000 mensen zijn de grens overgevlucht. Het Westen zet een aantal Russische banken uit het internationale betalingssysteem SWIFT. Dat is onderdeel van een nieuw sanctiepakket van de EU, de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Door de maatregel wordt het voor die Russische banken heel ingewikkeld om internationale betalingen te doen. De Oekraïense premier zegt het Westen dankbaar te zijn voor de nieuwe strafmaatregelen. Tientallen bewoners van een appartementencomplex in Dokkum moesten vannacht hun huis uit vanwege brand in een nabijgelegen kringloopwinkel. De brandweer had het vuur na een paar uur onder controle, maar voor de bewoners was het toen nog niet veilig genoeg om weer naar huis te gaan. De meeste mensen hebben de nacht doorgebracht in een hotel. Het weer, het is helder. In het binnenland een paar graden vorst. Lokaal kans op wat mist. Later vandaag zon en droog, 9 tot 12 graden. En ook morgen veel zon. Dinsdag weer wat meer kans op regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.